Lars Melitsen met het NOS-journaal. De opgepakte president Maduro van Venezuela wordt vandaag voorgeleid in de Verenigde Staten. Het gebeurt rond 6 uur vanavond Nederlandse tijd. Maduro is afgelopen weekend meegenomen uit Caracas door Amerikaanse militairen. De VS verdenkt hem van het leiden van een Venezolaans drugskartel. Het leger in Venezuela heeft vicepresident Rodriguez inmiddels erkend als interimleider. President Trump zegt dat ze een zeer hoge prijs zal betalen als ze niet het juiste doet. Na de cafébrand in Zwitserland is de identiteit vastgesteld van de laatste 16 dodelijke slachtoffers, meldt de politie. Hun families zijn op de hoogte gebracht. Bij de brand vielen 40 doden, onder wie Zwitsers, Italianen en Fransen. Het jongste slachtoffer was 14 jaar. Vrijdag is er in Zwitserland een dag van nationale rouw. Na een stroomuitval in Berlijn hebben de eerste huishoudens weer stroom. Toch zitten 31.000 huishoudens nog altijd zonder elektriciteit. De stroom viel zaterdagochtend uit nadat een brug met kabels in brand was gevlogen. Hoogstwaarschijnlijk is die brand aangestoken. Volgens Duitse media duurt het mogelijk tot donderdag tot de stroom overal terug is. Verschillende scholen en kinderdagverblijven gaan voorlopig niet open. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een drukke ochtendspits. Het kan druk worden vanwege het einde van de kerstvakantie en het winterse weer. Automobilisten moeten rekening houden met sneeuwval en gladheid. Daarom gaan praktijkexamens voor de motor en de bromfiets niet door. Het CBR meldt dat ruim 600 examens worden uitgesteld. Treinreizigers moeten volgens NS en ProRail rekening houden met vertragingen. Het weer, ook vannacht winterse buien, vooral in het midden en noorden van het land. In het zuiden is het overwegend droog.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 Lars